4 uur. Mark Hokken met het NOS-journaal. Een goedste is gisteravond laat overvallen in Zuid-Afrika. De 36 Nederlanders waren net aangekomen. Op weg naar het hotel werd hun bus klem gereden. Volgens hun reisorganisatie Fox zijn vijf gewapende overvallers de bus ingegaan. Ze knevelden de chauffeur en de reisleider... en namen vervolgens alle bagage en kostbaarheden van de toeristen mee. De hele groep heeft besloten om terug naar huis te gaan. Werkloze Groningers kunnen zich om laten scholen voor een baan in het aardbevingsgebied. Het kabinet trekt er 6,2 miljoen euro vooruit. Het gaat om werk in de bouw- en technieksector, vooral gericht op het herstellen en bouwen van woningen en gebouwen. Veel gebouwen worden de komende tijd steviger gemaakt vanwege de aardbevingen. Rusland maakt zich op de Krim schuldig aan ernstige schendingen van de mensenrechten. Inwoners worden gemarteld, er worden willekeurig mensen gearresteerd... en tienduizenden inwoners moesten verplicht Russisch staatsburger worden. Staat allemaal in een rapport van de Verenigde Naties. De Russen annexeerden het Oekraïnse schiereiland in 2014. 19 voetbalhooligans die na Excelsior Feyenoord het centrum van Rotterdam vernielden... hebben werkstraffen tot 220 uur gekregen. Enkele minderjarige railschoppers kregen lagere straffen tussen de 60 en 100 uur... De rellen braken uit toen Feyenoord in de race naar de titel verloor bij stadsgenoot Excelsior. In totaal werden meer dan 100 mensen opgepakt. Een eerste groep is nu dus veroordeeld. Alle baby's van 14 maanden oud moeten ingeënt worden met een aangepast vaccin tegen meningokokken. Tegen het type C van de bacterie wordt al sinds 2002 ingeënt, maar de afgelopen twee jaar duikt het type W veel op. In de loop van volgend jaar krijgen alle kinderen een combinatievaccin. Dat beschermt tegen meerdere typen. Als de bacterie in het bloed of het zenuwstelsel terechtkomt... kan dat leiden tot hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging. Het weer, vooral in het zuiden flink wat zon, in het noordoosten een enkele bui.